Vijf uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Amerikaanse Senaat is begonnen met het afzettingsproces tegen president Trump. Opperrechter John Roberts van het Hoge Rechtshof werd beëdigd... en hij vroeg senatoren te zweren hun taak onpartijdig uit te voeren. Ze treden op als juryleden in het derde afzettingsproces in de Amerikaanse geschiedenis. Dat draait om de vraag of Trump Oekraïne onder druk heeft gezet... om zijn rivaal Joe Biden dwars te zitten omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in de Senaat... is de kans erg klein dat Trump daadwerkelijk wordt afgezet. De Chinese economie groeide vorig jaar met zo'n 6 De laagste groei in bijna 30 jaar. Een van de oorzaken is de handelsoorlog met de VS. De overheid presenteerde ook nieuwe geboortecijfers. Die waren sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949... niet zo laag als vorig jaar. Per duizend Chinezen kwamen er ruim 10 baby's ter wereld. Graven van Molukse veteranen krijgen in Wierden een bijzondere status... waardoor nabestaanden er geen grafrechten meer over hoeven te betalen... en het graf niet zomaar kan worden geruimd. Het is de eerste keer dat graven van Molukse knilveteranen... een bijzondere status krijgen. Een Molukse stichting wil dit ook bij andere gemeenten voor elkaar krijgen. In Genève is de helft van alle verkeersborden bij zebrapaden... vervangen door exemplaren met vrouwen en stelletjes erop. De burgemeester van de Zwitserse stad wil de aanwezigheid van vrouwen... in het openbaar vanzelfsprekende maken. Ze vindt dat alleen maar mannen op de verkeersborden... een verkeerd signaal afgeeft. Vrouwen op verkeersborden zijn wereldwijd nog altijd een uitzondering. Een paar Nederlandse steden hebben wel de vrouwelijke figuur Sophie in de verkeerslichten. En in sommige gemeenten zijn speciale borden voor de LHBTI-gemeenschap. Het weer nog in het oosten is het eerst nog even helder. Al snel is het overal bewolkt en gaat het regenen. In de middag is het weer even droger en het wordt vandaag zo'n 10 graden.